Jobboot met het NOS Journaal. Shell vertrekt per direct uit het land heeft opgelegd. De oliemaatschappij heeft in Syrië een minderheidsaandeel in een joint venture. Shell kan niet zeggen wat het effect van het vertrek zal zijn. Volgende woordvoerder is het bedrijf als kleine aandeelhouder niet in positie om de activiteiten van de hele joint venture te stoppen. In Syrië werken enkele tientallen mensen voor Shell. Het bedrijf haalt zo'n 13.000 vaten olie uit Syrië. Dat is ongeveer een half procent van de totale wereldwijde productie van Shell. In Brussel demonstreren tienduizenden Belgen tegen de bezuinigingsplannen van de nieuwe regering. Er rijden bijna geen trams en bussen en ook het pijnverkeer is ontregeld. De demonstratie is onderdeel van een nationale actiedag die door drie vakbonden is georganiseerd. De nieuwe regering, die nog niet is geïnstalleerd, wil ruim 11 miljard euro bezuinigen. De bonden denken dat wel oudere werknemers, werklozen en jongeren daarvan de dupe worden. Ze zeggen dat er alternatieven zijn. Later vandaag spreken de bonden met formateur en aanstaand premier Di Rupo. De provincie Flevoland stapt naar de rechter om alsnog 240 miljoen euro van het Rijk te krijgen. Dat geld was beloofd voor de aanleg van natuurgebied Oostvaarderswold. Maar staatssecretaris Bleker ziet niets meer in het project. De provincie had al 140 miljoen euro geïnvesteerd in het natuurgebied, onder meer voor de aankoop van grond. Flevoland weigert de gemaakte kosten voor haar rekening te nemen. De zaak tegen het Rijk dient aanstaande donderdag. De politie gaat niet verder met kleine camera's op de helmen van politieagenten. Daar zijn sinds 2009 proeven mee gedaan, maar het systeem wordt voorlopig niet ingevoerd. De camera's op de helmen waren vooral bedoeld om geweld tegen de politie te voorkomen en om verdachten te kunnen opsporen en vervolgen. Maar die doelstellingen zijn niet gehaald, zegt minister Opstelten. Het weer opklaringen, maar vanuit het noordwesten ook een aantal buien, sommige met hagel. Temperatuur vandaag rond 9 graden. Morgen onstuimig met vooral in de ochtend veel regen. Dit, is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Bij Zoeterwoudendorp 2 kilometer. De rechte reishok is daar dicht na een aanrijding. Richting Den Haag staat tussen Roedevaar en Zoeterwoude Rijndijk 5. Door opruimwerkzaamheden op de A27 Breda richting Utrecht. Tussen Gitruidenberg en de brug bij Gorkum 11 kilometer. De rechte reishok is daar dicht. Verkeer richting Gorkum-Utrecht kan het beste omrijden vanaf het knooppunt Hooipolder. Over Waalwijk en Den Bosch via de A2 en de A59. Staat ook file richting Breda tussen Noordloos en Werkendam 6 kilometer.